11 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen de tabaksindustrie. Het OM ziet binnen de huidige regels geen mogelijkheden voor een kansrijke vervolging... en gaat de zaak daarom niet verder onderzoeken. Advocaat Benedict Fiek deed namens een longkankerpatiënt aangifte tegen de producenten... omdat die sigaretten doelbewust verslavend zouden hebben gemaakt. Later sloten meerdere organisaties van artsen en ziekenhuizen zich daarbij aan. Bij hulporganisatie Plan International zijn tussen medio 2016 en 2017 zes gevallen van kindermisbruik geweest. Dat schrijft Plan Nederland in een mail aan donateurs. Vijf van de zes medewerkers of vrijwilligers hebben een strafbaar feit gepleegd en tegen hen is aangifte gedaan. Er waren geen Nederlandse medewerkers bij het misbruik betrokken. Plan zegt ongelooflijk geschokt te zijn en biedt alle slachtoffers en hun familie specialistische hulp. Verdachten van gewelds- en zedenmisdrijven worden verplicht om in de rechtszaal naar slachtoffers te luisteren. Minister Dekker wil zo bereiken dat de verdachte met die verhalen wordt geconfronteerd en dat hij zich daar niet aan kan onttrekken. Verder wil Dekker ouders van een vermoord kind spreekrecht geven zodra de tbs-behandeling van de dader voorwaardelijk wordt beëindigd. Buitenlandse streamingsdiensten als Netflix en Amazon moeten Nederlandse producties gaan aanbieden. In een advies van de Raad voor Cultuur staat dat 15% van het aanbod Nederlands zou moeten zijn. Volgens directeur Bartelsen komt het erop neer dat streamingsdiensten aan vergelijkbare regels moeten voldoen als publieke en commerciële omroepen op tv. De Raad voor Cultuur maakt zich zorgen over de financiering van Nederlandse films en series, omdat buitenlandse partijen nauwelijks investeren in Nederlandse producties. Het weer zonnig en droog, alleen in het noorden wat meer wolkenvelden, middagtemperatuur een graad of vijf. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat uit Uitgeest en Knoopend meer 4 kilometer file na een ongeluk. Het verkeer kan al langs over de vluchtstrook, maar de vertraging is zo'n drie kwartier. Je kan beter omrijden via Amsterdam en Zaandam. Op de A27 van Almere naar Utrecht, na een ongeluk bij Utrecht-Noord 5 kilometer. Daar gaat het verkeer over de parkeerplaats. Ook daar is de vertraging zo'n drie kwartier. Daarom kan je beter omrijden via Amersfoort over de A1 en de A28.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 this foundation as we're raising, raising until you gather the Open up your heart, you will see we can. Hold on, hold on. The road is clear. So gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place.